Het pakketje met draad en batterijen werd rond half acht gevonden bij een flat in de Linnaeusstraat. Nadat het door de politie was bekeken werd de explosieve opruimingsdienst ingeschakeld. Die is nu met het onderzoek bezig. Zo'n 60 omwonenden moesten hun woning verlaten. Ze zijn met bussen naar een opvangvoorziening gebracht. Eurocommissaris Redding heeft spijt van haar woorden over het uitzetbeleid van de Roma-zigeuners in Frankrijk. Ze zei dinsdag dat ze niet had gedacht dat Europa nog zoiets zou meemaken na de Tweede Wereldoorlog. Nu zegt Redding dat de uitwijzing van Roma door Frankrijk op geen enkele manier te vergelijken is met wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Frankrijk reageerde ontzet op de harde woorden van Redding en noemde de vergelijking met de oorlog onacceptabel. De Franse regering zegt nu notitie te nemen van haar spijtbetuiging. Het Franse uitzetbeleid komt de komende dag aan de orde in Brussel, waar een Europese top wordt gehouden. Regeringsleiders zoals Berlusconi en Merkel hebben al gezegd dat er een Europees standpunt moet komen over de positie van zigeuners. In het Belgische plaatsje Eigenbrakel, net onder Brussel, is het lichaam gevonden van een kind van vier. De keel van het jongetje was doorgesneden. Joggers vonden het lichaam op een braakliggend terrein. De politie is op zoek naar twee verdachten die in een donkere BMW rijden met een Pools nummerbord.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 en pour une cerise, pour un baiser, elle voulait qu'on l'appelle Venise. Quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée. vous me voyez, le cœur soumis et la méprise en marinier. Si elles veulent s'appeler Venise, prenez les dons bien au sérieux, n'essayez pas de trouver mieux, de trouver mieux.